Dit is Maud met het NOS Journaal. De Franse regio, de populaire regio in het zuiden... zijn zo'n 120 Duitse tieners geëvacueerd van een zomerkamp. Hun 70-jarige begeleider is vermist. De caravan waarin de man schuilde voor het noodweer is meegesleurd door het water. Verder zijn in het gebied tientallen campings geëvacueerd. Onder de getroffen campinggassen zijn ook veel Nederlanders. Ook in andere delen van West-Europa leidt het noodweer tot problemen. Vanwege onweer werd het vliegverkeer op de luchthaven van Frankfurt, de grootste van Duitsland, vanmiddag stilgelegd. Na zo'n drie kwartier werden de vluchten hervat. In Nederland dreigen problemen door zware windstoten. Op Schiphol zijn zo'n 60 vluchten geannuleerd. In Roermond is vanmiddag groot alarm geslagen vanwege een gaslek... nadat bij werkzaamheden een hoofdleiding was geraakt. Tientallen woningen werden ontruimd. Inmiddels is de hoofdleiding afgesloten... waardoor het grootste gevaar op een explosie is geweken. De bewoners mogen weer terug naar hun huizen. De luchtaanval in Jemen op een bus en een drukke markt was het werk van de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. De Saoediërs zeggen dat het een foutje was. Met de aanval had de coalitie eigenlijk een raketinstallatie willen uitschakelen. Bij de luchtaanval zouden 39 doden zijn gevallen, vooral kinderen onder de 10 jaar. En op de WK zwemmen in Glasgow is Ranomi Jojo er niet in geslaagd een medaille te winnen op de 50 meter vlinderslag. Ze eindigde als zesde. Vorig jaar pakte ze nog op het WK nog zilver. Het weer, op veel plaatsen buien, soms met onweer en hagel. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de westelijke helft van het land. Daar is vanavond en vannacht kans op zeer zware windstoten tot 110 km per uur.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 Everybody faking that's a cartoon. We just wanna party with that in the war room. Do you want some? No, I don't, son. Try and watch me and do you want money? I'm just trying to turn up, try to work something.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 don't ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM I can't stand to fly just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be me. I wish that I could cry that night and them. Girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew up better men than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed. It's got to change more. Cause we think it's getting better nobody's really sure. get to know you, but I just don't think I can. Cause I still feel like you're man.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 Michael, Mc, eh, wat is dit? Michael Bolton was dat met die enorme zware stem van hem. dit komt uit de jaren 80 en is uit een film afkomstig. En die film, ja, daar speelde in ieder geval Kevin Bacon ooit nog eens een keer de hoofdrol in. En dat is van Bonnie Tyler. En het nummer dat heet Out for a Hero. En dat zullen we nog hard nodig hebben met die storm die op komst is. helden die zijn denk ik ook wel nodig, eh, eerlijk gezegd. Eh, want ik weet niet of je de media hebt gevolgd, maar in Zandvoort is er weer een bestuurscrisis. Dus het kan nog eh, heel erg interessant worden de komende tijd. maar goed, ik heb er nog eentje liggen tot aan 8 uur. Ook uit de oude doos. Het is er niet hoor, overigens. Helaas, ze leeft niet meer, maar... Wat ze nagelaten heeft is nog altijd wel uh, goud waard. Dit is ook een nummer die bijna eigenlijk weer een beetje in de vergetelheid dreigt te raken.